Bonenbakker met het NOS Journaal. Vier fracties hebben ingestemd met de bezuiniging. Fractieleiders eerder vandaag hebben afgesproken met minister De Jager. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn akkoord. GroenLinks moet de afspraken nu als enige nog goedkeuren. VVD-fractieleider Blok wilde niet ingaan op de details, maar volgens hem zijn er hervormingen afgesproken op de woningmarkt en over het ontslagrecht. De aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Iedereen heeft ingeleverd, maar Nederland wint daarbij, al dus Blok. Hij erkent dat er ook een lastenverzwaring in zit. De PvdA die niet bij het akkoord was betrokken steunt de afspraken niet. PvdA-leider Samson zei dat het akkoord de pijn niet eerlijk verdeelt. Woningcorporatie Vestia gaat de komende 10 jaar 15.000 huurwoningen verkopen en alle nieuwbouwplannen worden geschrapt. Met deze ingrijpende maatregelen denkt de corporatie weer gezond te kunnen worden, schrijft minister Spies aan de Tweede Kamer. Vestia dreigde dit voorjaar failliet te gaan. Met een noodlening van anderhalf miljard euro kon dat maar net worden voorkomen. Een man die in juli in Utrecht tijdens een illegale straatrace iemand doodreed is veroordeeld tot vier jaar cel. Tijdens de race botste die op een tegenligger. Een inzittende van die auto kwam daarbij om het leven. Volgens de rechter staat vast dat de man roekeloos heeft gereden. Waarschijnlijk reed hij 140, waar maar 50 is toegestaan. Een deel van de Korte Hoogstraat in Rotterdam heet binnenkort de Pim Fortuynplaats. Burgemeester Abu Taleb onthult op 6 mei het naambordje in aanwezigheid van familieleden van Fortuyn. Dat gebeurt om 6 uur s avonds. Het is dan precies 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn in Hilversum werd vermoord. Sinds 2003 staat in de Korte Hoogstraat in Rotterdam al een borstbeeld van Fortuyn. Het weer, eerst nog wat buien, maar later op de avond wordt het droog. Morgen vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E de avondspits loopt drukker dan gebruikelijk. Er staan 55 files. Ik noem de files van 8 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten 13 kilometer. a 2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit sint michiels gestel en de afrit Kerkdriel 10 A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 10. De andere kant op tussen Veenendaal West en Driebergen 16 na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam voorknopend Kleinpolderplein 13. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Noordeloos 8 kilometer.